Vanwege de grote rookontwikkeling is een aantal woningen ontruimd. 22 omwonenden moesten hun huis verlaten, zegt de politie. Ze worden opgevangen door de gemeente. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij de brand in Huizen. PvdA, SP, GroenLinks en D66 werken aan een tegenbegroting. Financieel woordvoerder Plasterk van de PvdA zei in het programma Met het oog op morgen dat de partijen een sociaal alternatief opstellen voor de ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen die het demissionaire kabinet wil doorvoeren. SP-leider Roemer heeft goede hoop dat de vier partijen er samen uitkomen en kunnen laten zien dat er op een andere manier kan worden bespaard. De Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, Akim, zegt verantwoordelijk te zijn voor de ontvoering van vijf Fransen in Niger. De vijf maken deel uit van een groep van zeven buitenlanders die vorige week bij een uraniummijn werden ontvoerd. In een audioboodschap die de tv-zender Al Jazeera uitzond, zegt een woordvoerder van Akim snel eisen aan de Franse regering bekend te maken. De ontvoerders waarschuwen de Fransen geen domme dingen te doen. Frankrijk heeft militairen naar Niger gestuurd om de gegijzelde landgenoten te bevrijden. De authenticiteit van de audioboodschap valt niet te controleren, maar de autoriteiten gingen er al vanuit dat de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda achter de ontvoeringen zit. De Amerikaanse Senaat heeft het Don't Ask, Don't Tell-principe in het leger in stand gehouden. Homoseksuelen kunnen alleen in het Amerikaanse leger dienen als ze hun geaardheid verzwijgen. In de Senaat stemden 56 senatoren voor het afschaffen van die regel en dat is vier te weinig. De stemming is een nederlaag voor president Obama. Het afschaffen van Don't Ask was een verkiezingsbelofte. Het weer, op veel plaatsen mistbanken en minima rond 10 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Later op de dag zonnig en droog, het wordt 20 tot 24 graden.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 still